Michel Koenen met het NOS-journaal. In Amsterdam is de politie gisteravond massaal uitgerukt naar de RAI... waar kon worden gestemd voor de Turkse verkiezingen. Kort voor het sluiten van het stembureau om 9 uur... brak een grote vechtpartij uit. Daarbij werd onder meer met stoelen gegooid. Volgens de RAI ontstond een ruzie tussen vertegenwoordigers van twee politieke partijen. Een tientallen agenten traden op met hondengeleiders. Ook werd de ME erbij gehaald en vloog er een politiehelikopter boven de evenementenhal. Rusland heeft de aanvallen op Bakhmut opgevoerd in de hoop de Oekraïnse plaats morgen in te nemen. Dat zegt de hoogste generaal van Oekraïne die verantwoordelijk is voor de belegerde stad. Rusland viert dinsdag overwinningsdag, de dag waarop de overwinning op Nazi-Duitsland wordt gevierd. De Oekraïense generaal zegt er alles aan te doen om Russisch succes te voorkomen. Het lijkt erop dat het Wagner-huurlingenleger toch in Bakhmut blijft vechten... ondanks de dreiging van Wagner-baas Prigozhin om zijn mensen terug te trekken. In Capelle aan den IJssel is vannacht rond half twee een explosie geweest bij een woning. Niemand raakte gewond, maar de woning is wel beschadigd. Er was niemand binnen, zegt de politie. Die kan verder niet zeggen of de explosie iets te maken heeft met de reeks explosies van de laatste tijd in Rotterdam en omgeving. En Albert Heijn gaat vandaag weer met de vakbonden aan tafel zitten... om te praten over een nieuwe CAO voor distributiemedewerkers. Vorige week werd er gestaakt in diverse distributiecentra van de supermarktketen... voor een hoger loon. Albert Heijn biedt 10% en bovendien zou het bedrijf bereid zijn om een streep te zetten door verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden van nieuwe medewerkers, zoals dubbel loon op zondag. Het weer nog. In het westen en het midden van het land komt mist voor. De dag die begint vooral in het noordoosten zonnig. Daar kunnen in de middag ook wat buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag 18 tot lokaal 23 graden.